Volgens de organisatie liep hun konvooi in een hinderlaag. De Taliban zeggen dat de organisatie wordt gefinancierd door de Afghaanse overheid. De activisten ontkennen dat. De beweging zet zich in voor een staakt het vuur in Afghanistan... dat ongeveer voor de helft in handen is van de Taliban. De Rotterdamse politie heeft een man van 23 uit Papendrecht aangehouden... wegens het bedreigen van twee agenten. Hij wordt ervan verdacht dat hij een foto van de agenten plaatste... in een Telegram-chatgroep. Ook zou hij een beloning hebben uitgeloofd... voor informatie over hun identiteit... en worden de agenten in het bericht bedreigd. Volgens RTL Nieuws worden honderden euro's tipgeld uitgeloofd... in criminele chatgroepen om de identiteit van politieagenten te achterhalen... om hen te stalken, te bedreigen of hun iets aan te doen. De man is inmiddels vrij, maar blijft wel verdachte. De president van Irak weigert om de premierskandidaat te benoemen... die door het parlement was voorgedragen. Ook zegt president Salih dat hij bereid is om op te stappen. Salih stemt niet met de voordracht in... omdat de kandidaat niet de steun krijgt van betogers... die al maanden de straat op gaan. Die eisen een onafhankelijke premier zonder banden met de gevestigde politieke orde. De demonstranten zijn ontevreden over de armoede en corruptie in het land. Op de Filipijnen wordt gewaarschuwd voor aardverschuiving en overstroming... als gevolg van de orkaan Van Fone. De orkaan zelf heeft de eilanden inmiddels verlaten... maar er valt nog wel heel veel regen. Het dodental staat op 16, maar zal vermoedelijk nog stijgen. In veel steden en dorpen zijn de telefoonlijnen uitgevallen. Ruim 15.000 toeristen zijn gestrand, vluchten zijn geannuleerd en veerboten varen niet. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden wat regen. Het kwik daalt naar 5 graden. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen overal droog.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 Vrolijk kerstfeest. mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het You try to fill the spaces in your little broken heart. Remembering what love feels like seems to get a little hard. als eh, de top 2000 is begonnen, ben ik die vergeten op te voeren, dit nummer. Want het is toch wel een beetje mijn lijflid, wat dat er gaat. A Different Man. Ja, en dan denk je tussen al dat kerstgeweld eh, door eh, ook nog een pratende stem. Ja, ik heb even goed, niet goed de nieuwsbrief gelezen. Dus dat is de reden waarom ik hier zit. dus gewoon nog een <laughs> alternatieve FM op tweede kerstdag. ja, en we hebben toch ook wel wat kerstnummers. Timmy Flores trapte af met The Different Man. En dit is ook echt kerststemming. Hier is Anne van Damme met Christmas Lights. Sit around the Christmas tree, turn on the lights, just you and me. Let's pretend it's snowing instead of raining. Don't care about the presents you can leave those outside. It's like Mariah said, all that matters is you and I. Christmas lights shine brightly in your eyes. All I need is sitting right in front of me. have lots of food, nothing to lose, but all to give. Empty Christmas lists, cause all we really need is each other. And once a year, it's okay to speak about these warm and fuzzy feelings, so let's. zij dus komt niet van hier hoor. Zij dus komt eh, uit het buitenland. Dat heb ik eh, tenminste in de bio begrepen. Tony Stevens The Lights of Christmas. Daarvoor Anne van Damme met Christmas Light. En dat is zijn eigen nummer. En Anne schijnt eh, ergens uit de buurt van de, de grote rivieren vandaan te komen. Rowan hebben we vorige week gedraaid. En dat doen we dus nu weer. Hier is Hunting in the Dark. you ik dat er een zandwoorder is. Eh, die heeft een hond, die heet Nessie. En zo heet de titel van dit nummer dus ook. Namelijk van Pendants uh, is dit afkomstig met Moonshine. Eh, de EP die ze niet zo lang geleden hebben gepresenteerd. Ben zelf komt uit het noorden van Nederland, uit Friesland wel te verstaan. we hebben ze al lange tijd al op de korrel. En dit is de EP die uiteindelijk is uitgebracht. Nieuw materiaal is er ook eh, van eh, de volgende band die eh, het met crowdfunding bij elkaar heeft weten te halen. En dat is de Marvin Day Band. En dat album dat heet Changes. En een van de nummers die daarop te vinden is, is Oké. Okay. myself, not letting out a single fogs up my mind, and I'm okay. And since the treetops seem to rock me into sleep, and the howling is the harmony of what I need. that binds me to Then moments you're paralyzed, realizing everything's wrong. miss you, I see on the hill by the seaside. ik al deel. Dat ik door zou gaan en als het moet even stil ga staan. Dat ik zitten ga als ik te erg tril. Vertrouw er maar op dat het weer goed komt. Het opgeven ben ik nu wel de baas. Laat me soms huilen, maar laat me lachen als ik lachen wil. Laat me in je armen schuilen. En laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Vertrouw er maar op dat ik niet bang ben te erg in elk geval. En als dat wel zo is, zal ik het eerlijk zeggen. Til me op als ik weer val. Vertrouw er maar op dat ik het aan kan. Dat niemand hoeft te zeggen hoe het zit ik al is het soms wat veel Het liefste blijven dansen wil En leg jij me dan weer uitgeput op bed Laat me maar mijn eigen wijs Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn Twintig keren stoten aan dezelfde steen Laat me maar mijn eigen weg Laat me over je nodig heb. Dat ik boos ben op de situatie en niet op jou. En dat ik weet dat jij wel weet dat ik het eng vind. En dat het beter helpt als ik je vertrouw. Maar laat me maar mijn eigen wijs, hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat me overmoedig zijn. Laat me, laat me, laat me, laat me maar mijn eigen wijs. Hardnekkig, stroef, zelfstandig zijn. Twintig keren stoten aan dezelfde steen. Laat me maar mijn eigen weg, laat meerdere malen al gedraaid. Overmoedig van eh, Willemijn de Boer. Daarvoor hoorde je KY met Seaside. En die komt in februari hier bij ons langs. En daarvoor de Marvin Day Band met eh, het nieuwe materiaal. Oké, hoorde je van het album wat met crowdfunding bij elkaar is uh, gescharreld. Nou ja, bij elkaar is eh, geraapt, hoe je het maar noemen wilt. Om ervoor te zorgen dat daar ja, changes uitgekomen is. Een blokje van drie weer. I Took Your Name and Burst Alive. Daarachter Jacob D. Edward met Romance. En dan Dandelion met Bucks Car en A Jug of Wine. once you burst alive, I'd say it to myself. You like what you have, and love yourself. You want too much from life, I'd say it to myself. Certain things just happen overnight. A stone wall to protect yourself won't keep out your enemies, but it won't let in what you might need. I'd say to myself, don't lose control along the way. Once you live, you learn to love yourself, cause it's all you have. finds a man who flirts with a fool. And bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail to sea again. will surely sing with him. It seems that you have grown so old and bitter. You've grown tired of this sea of old recurring themes. all the young birds flying in and flying out again. the new are in the past. Life is just the wheel that keeps on turning. Until it finds its stop at last.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 Life is just a wheel that keeps on turning until it finds. kijk al een beetje in het eh, spoorboekje van 2020. Eh, Want eh, daarnet hadden we KY met Seaside. Die komt in februari langs. En het zij Paul Bond of deze hele volledige groep van Paul Dandelion... komt ook nog binnenkort naar ZFM Zandvoort toe. Boxcar en Jug of Wine was dat. Jacob D. Edwards hoorde je daarvoor. En daarvoor I Took Your Name met het laatste nummer Burst Alive weer. Mirrors van Sandra van Nieuwland. I've seen tears shed before in different shapes and mounds and forms, but yours flow like a river that gives life to my heart. Cause I can glue the broken pieces laid out before you. I can long as you can show me the way to your heart. Cause step by step, I'll show you that your river will never run dry. With no regrets, and look at your image that's reflected by the light. Cause I know how to float know how to float. I know how to flow in a river called you. Well, I've been to that place before with broken glass and burning floors, and I've heard those words before, but none of them made me feel secure. But yours flow like a river that gives life to my heart. pieces laid out before you. I can glue. as long as you can show me the way to your heart. Step by step, I'll show you that your river will never run dry. no had your image reflected by the light. Het tweetal eh, kwam elkaar tegen op het Echters in Driehuis. En toen hebben ze besloten eh, ook muzikaal een duo te vormen. En het zijn de Lyrical Twins, Jordi Jansen en niemand minder dan Jurre van der Linden. Ook hier geweest eh, ooit. Daarvoor Sandra van Nieuwland met Mirrors. Bracht de tijd alweer iets voorbij, kwart voor negen. We gaan gewoon vrolijk eh, verder met Step on the Water van Hadassah. Oorspronkelijk komt ze uit Nederland, maar tegenwoordig resideert ze in Australië, het land Down Under. Het nummer dat heet Step on the Water. You say, testing the water. I fear to drown. You say, step on the water. I see my feet are sinking down. You ask me to step out of my boat, but I don't know how to swim. van eh, niemand minder dan uh, Melle. De man die we dus eh, ook bij de tweede voorronde hebben gehoord bij de Rob Akda Want dat was die plek waar hij geweest is. Maar is niet verder gekomen dan, dan die tweede voorronde. Want verder in de prijzen is hij niet gekomen. Tot aan het nieuws van 9 uur is het deze van Maarten van Praag. nummer dat heet Stories. Stuur je allemaal fijne dagen en...